Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is niet genoeg hulp voor jongeren met depressies, eetstoornissen en zelfmoordneigingen. De zorg voor kinderen vanaf 12 jaar met ernstige psychische problemen is vastgelopen. Door lange wachtlijsten krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben. Rut is moeder van vier kinderen. Toen haar jongste zoon naar de brugglas ging, viel het haar op dat hij veranderde. En op een dag kluste hij wel heel lang in de schuur aan zijn fiets. We hebben hem op tijd gevonden, ja. Gelukkig wel. Maar voor de rest ga je, leef je van dag tot dag. Denk je zelf wel eens na over zelfmoord? Weet dan dat er mensen voor je klaarstaan waar je altijd terecht kunt. Bel dan met 113 zelfmoordpreventie. Eindelijk ook wat goed nieuws over de coronacrisis. Het RIVM heeft zijn verwachtingen over de derde golf naar beneden bijgesteld. Als het zo blijft gaan als nu, ligt de piek van die golf al half april en niet begin mei, wat ze eerst dachten. En er zouden ook minder IC-bedden nodig zijn politie in Utrecht was gisteravond de partypoeper op een groot feest op een industrieterrein. Aan het einde van de avond kwamen er meldingen dat het een komen en gaan was van mensen. En toen zagen we dat daar inderdaad een feest gaande was. Nou, wat moet je je dan voorstellen? Het was een, een, een loods, eh, een hele ruimte waar een DJ was. Eh, er werd gegeten en gedronken, er werd gedanst en gefeest. Echt een feest in volle gang dus. Er waren zo'n 120 mensen. Zo'n beetje de helft daarvan heeft een boete gekregen. De andere helft had geen idee bij zich en is daarom aangehouden. Vlakbij de IJslandse vulkaan Fagradalsfjall is een nieuwe scheur ontstaan... waar nu ook lava doorheen stroomt. Dat betekent voorlopig een einde aan de stroom toeristen bij de vulkaan, zegt deze hulpverlener. We had two new cracks opening up, uh, right around where people were walking we have to let scientists evaluate if it's safe or not. We gaan nu dus uitzoeken hoe gevaarlijk het is voordat ze weer toeristen toelaten bij de vulkaan. Het weer, winterse buien, hagel en natte sneeuw en een graad of 5. Vanavond even iets minder nat, maar s'nachts is er dan weer opnieuw kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien. Er staan files op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen de afrit Avanhoorn en de afrit Zaandijk 7 kilometer...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 Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone from the House of Lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic of lover prematurely shooting his load. Ah! Queen of country, safe and sound, with villains six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves some and leaves some alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who.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 Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren voor de Noorse kust in moeilijkheden raakte... heeft nu ook ernstige motorproblemen. De Nooren maken zich zorgen om het overige scheepvaartverkeer... en booreilanden in de buurt. Bij Steeg in Gelderland reden vanochtend vroeg vijf auto's op elkaar... door sneeuw en gladheid. Er was ook een ambulance bij betrokken waarin een patiënt lag. Die is met een andere ambulance alsnog naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een illegaal feest in een loods in Utrecht. Daar waren ongeveer 120 mensen aanwezig die zich niet aan de coronaregels hielden. Het weer, veel winterse buien, soms met onweer en windstoten. Ook wat zon, veel wind bij een graad of vijf. in sugared words. Don't need a mountain for a wall.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 Baby, I'll get you with my ride. got it going on. I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity, I got to bag it up.